Kom terug, kom terug bij me weer. Kom terug en klaar me niet meer. Zonder jou is mijn leven een hel. Kom terug. ik weet zeker, ik blijf je steeds trouw. Al heb je me zoveel verdriet aangedaan, mijn hart zal voor jou steeds blijven Zonder jou is mijn leven een hel. Terug bij me weer. Kom terug en plaag me niet meer. Zonder jou is mijn leven een hel. Kom terug. con